Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 106 euro. Een student van 22 stond vandaag samen met een ander lid van Vindicat voor de rechter voor de mishandeling, december vorig jaar. Het slachtoffer liep letsel op aan zijn neus en gebit. de zaak tegen de andere verdachte is uitgesteld. Eerder kreeg een lid van Vindicat ook al een taakstraf omdat hij tijdens een ontgroening op het hoofd van een eerstejaarsstudent student was gaan staan. Honderden Afrikaanse migranten hebben in Marokko de Spaanse enclave Ceuta bestormd. 450 mensen wisten over de muur te klimmen. Honderden anderen lukte dat niet. Bij de bestorming werd veel geweld gebruikt. 30 mensen, zowel migranten als politiemensen, raakten gewond. Bewaakte spoorwegovergangen moeten worden voorzien van spoorbomen die de hele weg afsluiten. Dat is een van de adviezen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over veilige spoorwegovergangen. En de Raad vindt het onacceptabel dat er op overgangen jaarlijks gemiddeld 11 doden vallen. De belastingtelefoon is te vaak onbereikbaar. De afgelopen maanden kreeg de ombudsman daar bijna net zoveel klachten over als normaal in een jaar tijd. Daarom wil hij dat staatssecretaris Snel de capaciteit bij de belastingtelefoon structureel vergroot. Volgens Reinier van Zutphen krijgen veel bellers te horen dat alle medewerkers van de belastingtelefoon in gesprek zijn en wordt daarna de verbinding verbroken. Wie wel verbinding krijgt staat vaak meer dan 20 minuten in de wacht. Het ministerie van Financiën herkent de problemen en geeft toe dat er te weinig mensen werken. De Belastingdienst probeert nu meer medewerkers te werven. Het weer nog, veel zon en soms wat bewolking. In het oosten kan het 37 graden worden en aan de kust is het een graad of 30. Zal voor de derde dag op rij, daarom is er officieel sprake van een hittegolf. En vanavond kans op een plaatselijke onweersbui en ook morgen blijft het erg warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 So mothers be good to your daughters too. Boys, you can break. You find out how much they can take. Boys will be strong, and boys soldier on gone without one phone. Turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too.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 Is it worth